Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan oud-president Bolsonaro. Deze week wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak tegen de oud-president. Bolsonaro wordt onder meer verdacht van het beramen van een staatsgreep... nadat hij in 2022 de verkiezingen had verloren. De Amerikaanse president Trump heeft eerder al zijn steun uitgesproken voor Bolsonaro... Vanwege de rechtszaak tegen de oud-president legde Trump Brazilië importtarieven van 50% op. Ook tegenstanders van Bolsonaro gingen vandaag de straat op. Ze droegen een opblaaspop in gevangenisuniform met zich mee. In Wageningen is afgelopen avond een man aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van drie vrouwen. Dat gebeurde in een lijnbus. De buschauffeur merkte het incident op en zette de man uit de bus. De politie wist hem later op te pakken. Hij zat in een volgende bus en werd door de vrouwen herkend als dader. De drie vrouwen hebben aangifte tegen de man gedaan. De startbaan van het vliegveld op Sint Maarten blijft tot vanmiddag dicht. Afgelopen avond zakte een Boeing 737 door een landingsgestel na een harde landing op de baan. Het toestel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet schoof over de baan en raakte zwaar beschadigd. De 164 inzittenden moesten het toestel via de glijbanen verlaten. Niemand raakte gewond. Bij een grote brand in Dalerveen in Twente is veel rook vrijgekomen. Het vuur ontstond in het dak van een houtbewerkingsbedrijf. De brandweer had de brand vrij snel onder controle... en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen.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 Remember all the good times we once away. Once it falls apart, it's so hard to unbreak. So don't you ever make that mistake. Tell her you love her. How much you love her. answer sorry isn't good enough. I need to show you just how much I've changed.